ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden jongeren zeggen tegen NOS Stories dat ze afgelopen jaar lastig zijn gevallen bij openbare zwemplekken. Bij meertjes, zwembaden of op het strand bijvoorbeeld. In sommige gevallen is er sprake van seksuele intimidatie. Deze meisjes vertellen wat ze hebben meegemaakt in het zwembad. Toen heeft één jongen mij op een ongepaste manier aangeraakt op een plek wat eigenlijk ook niet heel fijn is. Ik was in het zwembad met een vriendin toen kwamen we daar een man tegen, daar raakten we mee in gesprek. En toen uiteindelijk ging die man in één keer mij aanraken zonder dat ik dat wou. Ik heb ook stop gezegd. En toen kort daarna zijn we ook weggegaan. Mijn collega bij NOS Stories, Martijn, zegt dat de gevolgen van dit soort nare ervaringen groot zijn voor meisjes. Wat dat met ze doet is dat ze eh, zwemplekken mijden. Zeggen van ja, hier heb ik eh, iets naast meegemaakt, hier kom ik niet meer. Wat je ook hoort is dat mensen zeggen ja, ik pas mijn gedrag aan. Ik trek even geen bikini aan, maar een eh, badpak. Ja, en experts die zijn er wel kritisch op, want die zeggen ja, dat tast eigenlijk de bewegingsvrijheid van vrouwen aan. Seksuele intimidatie is sinds vorig jaar strafbaar. Toch doen maar weinig mensen die dit soort dingen meemaken aangifte. Vaak weten ze niet dat seksuele intimidatie strafbaar is. Amerika zit niet meer aan tafel bij de gesprekken over een staakt het vuren in Gaza. Het Witte Huis zegt dat Hamas niet genoeg water bij de wijn wil doen. It is a shame that Hamas has acted in this selfish way. We are resolute in seeking an end to this conflict and a permanent peace in Gaza. Eerder stapte Israël ook al op van de onderhandelingstafel. Daarmee lijkt een staakt het vuren er voorlopig niet te komen. En het houdt maar niet op. Ik heb maar weer eens een update over de Coldplay-affaire. De CEO stapt al op, maar nu gaat ook het hoofd HR weg. Ze werden met z'n tweeën betrapt doordat op grote schermen te zien was... dat ze intiem met elkaar stonden te knuffelen... terwijl ze allebei getrouwd zijn. Hoe het met hun huwelijken is, nu weten we niet. Heb ik het weer nog voor je. Kleine buitjes hier en daar, vooral in het midden van het land. Later klaart het op, komt de zon er steeds vaker bij en wordt het 23 graden.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 lijken de EU en de VS dicht bij het sluiten van een handelsakkoord. De Europese Commissie noemde een akkoord gisteren binnen handbereik. Vorig jaar zijn in Nederland 146 mensen verdronken. Zeven meer dan het jaar ervoor, zegt het CBS. Eerder kwam er naar buiten dat er vorig jaar 107 inwoners van Nederland verdronken. Maar dat, daar komen nog eens 39 mensen uit het buitenland bij. Voormalig leider van de Britse Labour-partij Jeremy Corbyn heeft een nieuwe partij opgericht. Hij wil een links alternatief bieden voor Labour. Speerpunten zijn de bestrijding van kinderarmoede en het breken van de macht van bedrijven. Het weer, eerst nog bewolkt en wat lokaal wat lichte regen. Vanmiddag klaart het op en laat de zon zich geregeld zien bij 22 graden. Dit is ZFM. shake you. Okay then, back to basics. Grab your shell toes and your fat laces. A little hand clap for some funk faces and make your body move in the following places. Goes up your back and then down your spine, and when it hits your head. Okay then, heads down psyche, just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick that I just had to take it. The R-U-D-E-B-O-X. Up your jack see you split your gex. Sing a song of Semtex. Pocket full of Durex. Body full of Mandrax. Are we gonna have sex? Yes. Where you wear your knees socks. Oh. Back to the root box. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top what's on my mind It's only one thing you will find I got one design and that's to bump it till you drop Roof box Do the roof box Cause you so nasty Roof box Shake your roof box Why you so nasty Roof box Do the roof box Cause you so nasty Roof box Shake your roof box Why you so nasty Okay, then back to spaceship. Take both pills. Fuck the matrix. Jack those jills. Shake your playtex. Rock three stripes. Not the A-sex. A-D-I-D-A-S. Old school, cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box uh, uh, you. Uh, if you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top what's on my mind It's only one thing you will find I got one design and that's to bump until you drop Roof box To the roof box Cause you so nasty Roof box Shake your roof box Why you so nasty Roof box To the roof box Cause you so nasty Roof box Shake your roof box Why you so nasty Okay, then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. Jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop. Okay then, what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass. You don't sweat much. For a fat lass, grab your root box, your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. And all the tunes in the box of the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, it's only one thing you will find. I got one design and that's to bump you drop.